De groep eist wel dat SNS zijn verliesgevende afdeling vastgoed verkoopt. Dat bevestigen bronnen tegenover de NOS. Vanaf volgende week mogen 52 scholen zich excellent noemen. 31 basisscholen en 21 scholen in het voortgezet onderwijs krijgen het predicaat van staatssecretaris Dekker. Een jury beoordeelde onder meer de toename van vaardigheden of de kennis van leerlingen en welke bijdrage de school daaraan levert. Verder spelen de omstandigheden waaronder een school werkt een rol. De namen van de excellente scholen worden maandag door de staatssecretaris bekendgemaakt. Chinese hackers hebben maandenlang toegang gehad tot het netwerk van de New York Times. Volgens de wereldberoemde krant rommelden de hackers in de computers van ruim 50 journalisten en kraakten ze wachtwoorden. Waarschijnlijk zijn ze het systeem binnengekomen door schadelijke software naar journalisten te mailen. De eerste aanval was in oktober nadat de New York Times een verhaal had gepubliceerd over het vermogen van de familie van de Chinese premier. Inmiddels zijn de computersystemen van de krant beter beveiligd. In de wielerwereld wordt rekening gehouden met een dopingbekentenis van oud-Rabo-renner Michael Rasmussen. Hij geeft vanmiddag een persconferentie. Rasmussen was in 2007 favoriet voor de Tourzegen, maar werd door de Rabobank op staande voet ontslagen. Volgens de bank had de Deen gelogen over zijn verblijfplaats. Dat zou zijn gebeurd om dopingcontroleurs op een dwaalspoor te brengen. Over het ontslag van Rasmussen loopt nog steeds een rechtszaak. Het weer, stevige buien met kans op zware windstoten. Tussen de buien door soms ruimte voor de zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen grijs, regenachtig en een graad of 6. In de nacht naar zaterdag is er kans op winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A6 tussen Jouren en Emmeloord. En op de A7 tussen Den Hoever en Zaandam.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 On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. It'll all my job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again waiting for you on the other side, on the other side.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 the tears never dry ZFM. Via de kabel op 104.5. En